Twee uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein heeft zijn ontslag aangeboden. Rosenstein stelde in 2017 Robert Mueller aan om onderzoek te doen naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Dat onderzoek werd vorige maand afgerond. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Rosenstein. Wel is een opvolger al bekend, dat wordt Jeffrey Rosen, die nu nog onderminister van Transport is. Het vertrek van Rosenstein was een langer onderwerp van speculatie. Dat begon na berichten in de Amerikaanse media dat hij Trump wilde laten afluisteren... om belastende informatie te verzamelen en zo een afzettingsprocedure te beginnen. In Californië is een, een, terreuraanslag vereideld. Volgens de autoriteiten wilde een tot moslim bekeerde Afghanistan-veteraan... een bom plaatsen bij een bijeenkomst van witte racisten. De man zou zo wraak willen nemen voor de terreuraanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland. De 26-jarige man werd afgelopen vrijdag gearresteerd. In de aanklacht staat dat hij sinds maart bezig was... met de ontwikkeling van een massavernietigingswapen. Ook zou hij met een politieinformant hebben gesproken... over terreurplannen tegen joden, kerken en agenten. Amerikaanse wetenschappers werken aan een klinische bloedtest... die de ziekte ME-CVS kan aantonen. De ziekte wordt gekenmerkt door ernstige uitputting. Veel medici zijn van mening dat de klachten een psychologische oorzaak hebben. De onderzoekers deden proeven met het bloed van 40 mensen... van wie de helft gezond was en de andere helft ziek. Het bloed van de ME-patiënten reageerde anders dan dat van de gezonde mensen. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Een 31-jarige gamer in Groot-Brittannië heeft een potje Minecraft al vijf jaar weten te rekken. Uiteindelijk wisten een zombiebaby en een spin hem virtueel te doden. Daarmee kwam een eind aan wat volgens de Brit het langste onafgebroken spel Minecraft ooit was. Het weer, het is bewolkt met in het oosten en noordoosten kans op motregen. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen begint eerst grijs. Smiddags komt steeds vaker de zon erbij en dan wordt het een graad of 17.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 Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan mee verdienen. Je kan haten, maar ze willen te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. Mijn moeder die is trots op mij. Bij mijn première stond een domme rij. Ik kreeg last van mijn ogen, te veel flitsen. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitchen. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen vanken everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Op Ibiza op een jacht, ik heb altijd overvracht. Fotoshoots in Berlijn, ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht. Jij helpt omdat ik lach, ja vroeger was ik last boys en flickers geef ik never ever nooit mijn trust Acht af, ik voel mijn jas, vroeger trein nu met PK-klassen Fok de regels, ga niet aanpassen, fok de regels, ga niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn, jullie zijn alleen de fucking shine Nee, jullie weten niks, jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv-kantine Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen je kan haten, maar ze willen van te everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah.